Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Na de val van het kabinet maken veel organisaties en bestuurders zich zorgen... omdat er nu van alles stil ligt. Zo is het de vraag of de spreidingswet voor asielzoekers nog wel komt. Daarin zou worden geregeld dat asielzoekers worden gespreid over het land. Gemeentebestuurders zijn bang dat de situatie zonder die wet niet verbetert. En ook Bouwen Nederland maakt zich zorgen dat projecten meer vertraging oplopen... nu de stikstofaanpak op de lange baan is geschoven. Het duurt voorlopig ook nog even voor er nieuwe verkiezingen komen. Die zullen waarschijnlijk pas in november zijn. De Oekraïense president Zelensky heeft bij zijn terugkeer uit Turkije vijf Oekraïense krijgsgevangenen meegenomen. De vijf legercommandanten verdedigden de Azovstalfabriek in Mariupol, die vorig jaar door Rusland werd ingenomen. Het Kremlin is boos over de vrijlating omdat was afgesproken dat de strijders tot het einde van de oorlog in Turkije zouden blijven. In Utrecht hebben twee jongens vanmiddag een verdacht pakketje uit het water gevist. Dat lag in het water in de buurt van een woonboot. De twee jongens die aan het vissen waren haalden het pakketje met hun schepnetje uit het water. Na de komst van de politie en de explosieve opruimingsdienst bleek dat er inderdaad explosief materiaal in het pakketje zat. De politie heeft een deel van het pakket meegenomen voor onderzoek. Het andere deel wordt door bomexperts vernietigd. Het KNMI geeft voor morgenmiddag en avond code oranje af... voor de provincies Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. Daar worden vanaf twee uur s middags flinke onweersbuien verwacht... met kans op zware windstoten en grote hagelstenen van wel 2 centimeter of groter. Daardoor kan volgens het KNMI schade ontstaan. Het weer, vannacht nog lang warm. De temperatuur komt maar heel even onder de 20 graden. In het westen kan nog een buitje vallen. Morgen dan eerst veel zon en broeierig warm met maximaal 34 graden. En smiddags dus code oranje in het oosten en zuidoosten vanwege stevige onweersbuien.